uur. de Bruin met het NOS Journaal. Ongeveer twee derde van de auto's die de afgelopen dag in Harlingen kwamen vast te zitten in de modder... is met trekkers van het parkeerterrein getrokken. Honderden auto's op het terrein bij de terminal konden eerder geen kant meer op. Op dit moment staan er nog een paar honderd auto's vast. Die zijn van mensen die vanaf morgen terugkeren van Terschelling. De gemeente zegt dat de modderpoel is ontstaan door de vele regen van de afgelopen dagen. Het parkeerterrein wordt alleen gebruikt als het druk is. Deze week was dat vanwege het festival Oerol op Terschelling. De Franse voetballer Mbappé heeft op een persconferentie van het EK jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis, zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal rechts een monsterzege in Frankrijk. President Macron riep daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. Op 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus. Bij een brand in Normandië in het noordwesten van Frankrijk zijn 70 renpaarden gedood. De brand brak afgelopen ochtend uit in een paardenfokkerij in Bernesk. Het gebouw brandde tot de grond toe af. De tientallen paarden in het complex overleefden het niet. Een man van 21 die het vuur ontdekte liep brandwonden op aan zijn handen. De Franse brandweer doet, het, doet onderzoek naar de oorzaak, maar gaat niet uit van brandstichting. De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit... tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. Zeven Serviërs zijn opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1... en smiddags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen.